Sinds eind april stroomden er dagelijks miljoenen liters olie in de Golf van Mexico. Alle voorafgaande pogingen om het lek te dichten waren mislukt. De komende dagen moet blijken of de kap het houdt. Na de bekendmaking dat het lek gedicht was, schoot de koers van BP op Wall Street omhoog. Het Amerikaanse congres heeft zijn goedkeuring gegeven aan ingrijpende financiële hervormingen. De maatregelen worden gezien als de omvangrijkste sinds de grote economische crisis van 80 jaar geleden. De wetgeving geeft de regering de mogelijkheid om in te grijpen bij grote bedrijven en banken die de economie bedreigen. Ook komt er een nieuwe financiële waakhond bij. Een dag na het noodweer in Zuid- en Oost-Nederland is nog onduidelijk hoe, groot de totale schade is. Het Verbond van Verzekeraars schatte de kosten eerder op de dag op 25 miljoen. Maar de grootste verzekeraar Interpolis zegt dat het vandaag alleen al van tuinbouwers in Noord-Limburg voor 15 tot 20 miljoen aan schademeldingen heeft gekregen. Het opruimen van de ravage gaat nog dagen duren. Een pastoor uit Opdam is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Voorafgaand aan de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. In het gebed vroeg hij om verbondenheid en teamgeest in het Nederlands elftal. Bisschop Punt van Haarlem vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor uit Opdam van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd. Volgens het bisdom is Vlaar al eerder op het matje geroepen omdat hij de heilige Eucharistie vermengde met wereldse evenementen. Het weer vannacht helder, het koelt af naar een graad of 16.